Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De 20 belangrijkste industrielanden, de G20, gaan maatregelen nemen tegen brievenbusfirma's en tegen landen die de internationale regels negeren. De ministers van Financiën namen een plan over om automatisch financiële gegevens uit te wisselen. Dat plan is opgezet naar aanleiding van de onthullingen uit de Panama Papers over belastingontwijking in belastingparadijzen. Nederlandse spaarders hadden in 2006 omgerekend bijna 4 miljard euro bij Zwitserse banken staan. Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van Financiën van de Duitse deelstaat noord westfalen in handen heeft. Het is niet bekend of er sprake is van belastingontduiking. De Duitsers stellen de gegevens beschikbaar aan de Nederlandse fiscus, zodat die dat kan uitzoeken. De directeur amateurvoetbal van de KNVB, Van der Zee, zegt dat de uitspraken van voetbalanalist Derksen over Marokkanen nergens op zijn gebaseerd. Derksen zei maandag dat er heel wat clubs naar de kloten zijn gegaan doordat ze in een wijk liggen met veel Marokkaanse gezinnen. Van der Zee zegt dat dat niet klopt. We weten precies bij welke clubs de problemen zitten, zegt hij, en die pakken we aan. De Velsertunnel in Noord-Holland is vanavond dichtgegaan voor negen maanden. De tunnel in de A22 onder het Noordzeekanaal is 60 jaar oud. Hij krijgt een opknapbeurt. Er rijden dagelijks zo'n 65.000 auto's door de Velsertunnel als hij open is. Marsfood, een fabrikant van onder meer sauzen, komt met een advies om bepaalde producten niet te vaak te eten. In sommige sauzen van het bedrijf zit bijvoorbeeld zoveel zout dat mensen die beter niet vaker dan één keer per week kunnen eten, zegt Marsfood. En in de eredivisie heeft de Graafschap een belangrijke punt gepakt in de strijd tegen degradatie. Thuis tegen FC Twente werd het 1-1. De Graafschap staat nu twee punten voor op Cambuur, dat laatste staat. En het weer, geleidelijk in het hele land regen en een kleine kans op onweer. Temperatuur vannacht 7 of 8 graden.